12 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De partij van de Hongaarse premier Orbán komt in het Europees parlement steeds verder onder druk te staan. De Fidesz-partij is lid van de EVP, waartoe ook het CDA behoort... maar kan daarop steeds minder steun rekenen. Vooral de manier waarop de Hongaarse regering omgaat met de rechtsstaat en de persvrijheid roept weerstand op... In de EVP willen nu twaalf partijen uit negen landen... dat het lidmaatschap van de Fides wordt opgeschort of beëindigd. Dat is voldoende om een uitsluitingsprocedure te beginnen. Het is onduidelijk op welke punten het Iraakse jongetje Nemmer... niet voldoet aan het verruimde kinderpardon. Bronnen van de NOS melden dat hij niet aan de criteria voldoet, maar niet waarom... De negenjarige Nemmer is in Nederland geboren en werd bekend dankzij programmamaker Tim Hofman. Mede naar aanleiding daarvan werd het kinderpardon eind januari verruimd. In zijn algemeenheid kunnen kinderen buiten de regeling vallen... als ze bijvoorbeeld langer dan drie maanden buiten beeld zijn geweest... of als gezinsleden crimineel zijn of oorlogsmisdadiger. Bij ruim een derde van de chemische stoffen die Nederlandse fabrikanten gebruiken... is iets mis met de registratie. Daarmee doet Nederland het relatief goed... want in heel Europa is 69 van de dossiers niet volledig... Staatssecretaris van Veldhoven zegt dat er van alles wordt gedaan... om de kwaliteit van de registraties te verbeteren. De Venezolaanse oppositieleider Guaido is terug in Venezuela. Hij was ondanks een reisverbod naar een aantal buurlanden gegaan... om steun te zoeken voor zijn politieke strijd tegen president Maduro. Er werd rekening mee gehouden dat hij bij terugkeer in Venezuela...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 I'm trying not to my head. <laughs> it's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag, such a dance to tango, skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.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 Cause the teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle for my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw. Hear them say, You want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm um, close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what?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 You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, huh. Then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non void. Walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth.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 <laughs> it's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. And where's Creole and Raheem at? Layups, It's cooling out. So what's up for the night, y'all? Yo, we can go down to the fever, man. Go check out Junebug. bro. Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. My mom's got ever in your wildest dreams? I hold your hand and squeeze it softly cause I realize I love you more now than I ever did before.